Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Bagmoed wonen nog maar 500 mensen, zegt de burgemeester van de Oekraïnse stad. Het is een fractie van de ruim 80.000 inwoners die er voor de Russische invasie woonden. Volgens de burgemeester zijn er sinds het begin van de oorlog zo'n 200 inwoners van de stad omgekomen. De cijfers kunnen niet worden geverifieerd. Van de zwaar bevochten stad is weinig meer over. Oekraïne claimt nog kleine delen van Bagmoed in handen te hebben. De Amerikaanse acteur Danny Masterson is schuldig bevonden aan verkrachting. Masterson, vooral bekend van de tv-serie Dead 70 Show... leerde zijn slachtoffers kennen bij de Scientology-kerk. Volgens de aanklagers nam hij tussen 2001 en 2003 drie vrouwen mee naar zijn huis... waar ze werden verkracht nadat hij ze had gedrogeerd. Een rechtbankjury heeft de acteur in twee van de drie gevallen schuldig bevonden aan verkrachting. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. Een Duitse linksextremist moet vijf jaar de cel in voor deelname aan een gewelddadige criminele organisatie. Volgens de rechter nam de 28-jarige Lina E. in de strijd tegen neonazies het recht in eigen hand. Met handlangers viel ze gedurende twee jaar tenminste zes keer met grof geweld mensen aan. Ook als ze alleen maar dachten dat hun slachtoffers neonazies waren. Ze gebruikte hamers, wapenstokken en pepperspray en mishandelde daarbij 13 mensen. Het weer. Vannacht is het geleidelijk meer bewolkt.